uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Voor de vierde keer in ruime maand is een afvaart van de veerboot naar Noorwegen geschrapt... omdat er in de Eemshaven geen plek is voor de boot. Reizigers zijn geïnformeerd dat hun overtocht vandaag niet doorgaat. De hollands norway lijn vaart sinds vorig jaar tussen de Groningse Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen. Tot 1 oktober had de rederij een eigen plek in de Eemshaven... maar sindsdien moet de ruimte worden gedeeld. En dat betekent dat er soms geen plek is. Hoeveel reizigers door de geannuleerde afvaart zijn gedupeerd is niet bekend. In Griekenland neemt de woede toe over de mogelijke oorzaken van de treinramp bij Larissa afgelopen dinsdag. Zowel in Larissa als in Athene gingen duizenden jongeren de straat op uit protest. Premier Mitsotakis noemt het ongeluk het gevolg van een tragische menselijke fout. Maar vakbonden wijzen erop dat een ongeluk onvermijdelijk was door het gebrek aan onderhoud. Er zijn nu 57 doden geteld en er liggen nog bijna 40 gewonden in het ziekenhuis. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg is opgepakt... voor het neersteken van een Nederlands meisje en haar oma... heeft volgens Zweedse media een lang strafblad en psychiatrische problemen. Hij heeft gezegd dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Het meisje van tien ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte licht gewond. Op Sicilië is de zus van maffiabaas Matteo Messina Denaro opgepakt. Hij werd zelf in januari al aangehouden en gold als de meest gezochte man van Italië. De 67-jarige zus blijkt al een tijd door de politie in de gaten te worden gehouden. En nu blijkt dat die operatie ervoor heeft gezorgd dat haar broer kon worden opgepakt. Een briefje in haar huis leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de maffiabaas. Het weer. Vannacht is het bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 3 graden in het noorden en min 1 in Limburg. Overdag eerst motregen, smiddags droger bij een graad of 7. Vanaf zondag neemt de kans op winterse buien toe.